Je hoort mijn collega Mike. Nou, van de 900 jongeren die aangeven naar de sportschool te gaan... zegt eigenlijk een meerderheid dat ze zich wel eens ongemakkelijk voelen in de sportschool. Maar ja, zij gaan dan nog naar de sportschool. Maar er is ook een hele groep die bij ons aangeeft. Dat zijn ook honderden jongeren die zeggen... wij gaan eigenlijk helemaal niet naar de sportschool... omdat we ons zo ongemakkelijk voelen. Vooral jonge vrouwen geven aan dat ze begluurd worden in de gym... en zich daardoor niet veilig voelen. De club van sportscholen herkent het en zegt dat ze werken aan een centraal meldpunt waar je straks terecht kan met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De provincie Groningen zoekt uit of ze zelf een energiebedrijf kunnen oprichten. Het is een plan van de SP daar, die het maar vreemd vindt dat bedrijven als Shell miljarden aan winst pakken... terwijl veel Groningers hun energierekening niet kunnen betalen. Gratis plastic en papieren zakjes verdwijnen uit de Lidl, Jumbo Plus en Aldi. De supermarkten gaan alleen nog herbruikbare zakjes verkopen die je dan thuis kunt wassen. Albert Heijn was vorig jaar al gestopt met de gratis zakjes. De supers hopen met z'n allen zo'n 126 miljoen plastic en 10 miljoen papier papieren zakjes te bezwaren. En op bevrijdingsdag het land doorvliegen in een helikopter. Dat doen zangeressen Mo, Vrouwtje en Tabita dit jaar. Ze zijn ambassadeur voor de vrijheid. Betekent niet alleen dat ze op bijna alle bevrijdingsfestivals op het podium staat. staan. Zo maakt zangeres Mo een podcast over vrouwenrechten. Er is nog steeds een heel groot... Ehm, ja, Heel, veel ongelijkheid eh, tussen mannen en vrouwen als je kijkt naar mensen die werken in de top van bedrijven en ook in de muziekindustrie zie je dat heel erg bij grote labels. Dat er toch gewoon nog heel veel mannen zijn die bijvoorbeeld de baas zijn. De helikopter landt dit jaar niet in Utrecht. Gisteren werd bekend dat het festival daar voor het eerst sinds 30 jaar niet doorgaat vanwege geldgebrek. Het weer. Vanmiddag trekken de buien over van het noordwesten naar het zuidoosten. Daarna schijnt op sommige plekken de zon nog een tijdje bij een graad of 9. Morgen regen, veel wind ook en het wordt ook iets kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Rond Amsterdam is het momenteel wat drukker op de weg. Dat komt voornamelijk door bezoekers aan de huishoudbeurs. Op de A2 vanuit Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging.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 crowd They lift me up, just pull me down Now I'm dancing on my own Fingertips are getting on Overthinking everything I've done No more numbers in my far But I can't help myself So I'm just letting go Tonight I just wanna be with you You're so easy to love La la la la la la la You're easy to love just letting go.